Mariette Krol met het NOS Journaal. In de Haagse Schilderswijk hebben zich voor de derde avond op rij demonstranten verzameld. De politie heeft ze weggestuurd bij een politiebureau. Volgens aanwezige verslaggevers is het nu redelijk rustig. De afgelopen twee dagen liepen demonstraties uit op rellen. Aanleiding voor de betogingen was de dood van de Arubaan Mitch Henriquez. Een neef van Henriquez heeft gezegd dat hij niet gelooft dat er sprake is geweest van racisme. Volgens hem was een van de vijf betrokken agenten een Arubaan. De neef spreekt van zinloos geweld en is blij dat het OM zo snel met de voorlopige resultaten van het onderzoek is gekomen. De Eurolanden gaan voorlopig niet meer onderhandelen met Griekenland. Dat hebben ze met elkaar afgesproken tijdens telefonisch overleg vanavond. De uitslag van het voor zondag aangekondigde referendum wordt eerst afgewacht. De Griekse premier Tsipras houdt vast aan de volksraadpleging met het advies om nee te stemmen. De vorming van één nationaal politiekorps gaat drie jaar langer duren en twee keer zoveel kosten. Dat staat in een nog vertrouwelijke nota van minister Van der Steur. Er is veel onrust onder het personeel over de reorganisatie. Het was de bedoeling dat de politiereorganisatie in twee jaar afgerond zou zijn. En dat wordt nu in elk geval vijf jaar. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen vragen in een brief aan minister Schippers... om een fonds voor de financiering van dure geneesmiddelen. De uitgaven voor die medicijnen lopen steeds verder op... En ziekenhuizen draaien zelf voor de kosten op als ze hun budget overschrijden. Het fonds moet voorkomen dat ziekenhuizen financieel in de knel komen... en patiënten niet altijd de beste behandeling krijgen. Het weer, het wordt vannacht een zwoele en plakkerige nacht... met temperaturen rond 20 graden. Morgen in het westen meer bewolking, verder is het zonnig en zeer warm...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 You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your wet, so you take explosive, get it out send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. Oh. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Hello, gotta make it a time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't to make you.